uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onze welvaart is geen garantie voor de voorspoed van morgen. Dat zei minister Hoekstra bij de presentatie van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens hem is daarom de opdracht van het kabinet om te investeren in de samenleving... en tegelijk te zorgen voor een betere koopkracht voor de burger. Hoekstra sprak van een begroting die Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt. De economie groeit volgend jaar naar verwachting met 2,6 procent. Maar het kabinet waarschuwt voor onzekere internationale ontwikkelingen. Zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Europese Unie heeft zijn trainingsmissie in Niger met twee jaar verlengd. Tot 30 september 2020 is daarvoor iets meer dan 63 miljoen euro uitgetrokken. De Sahel-Niger-missie van de EU ondersteunt het land in Afrika sinds 2012 in de strijd tegen terrorisme en de georganiseerde misdaad. Sinds 2016 krijgen de autoriteiten ook ondersteuning om de migratiestromen onder controle te krijgen. Mali en Niger zijn de belangrijkste doorgangslanden voor migranten uit Afrika die naar Europa willen. Negen mannen zijn mogelijk onterecht veroordeeld voor de Arnhemse villamoord in 1998, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. De Hoge Raad wil nu aanvullend onderzoek naar een aantal DNA-sporen. In een, bij een woningoverval in Arnhem werd de bewoonster doodgeschoten en een ander slachtoffer overleefde het net. Negen mannen, bijna allemaal van Turkse afkomst, kregen celstraffen tot 12 jaar. Het bewijs tegen die mannen komt uit de bekentenissen van twee van de verdachten. Onderzoekers keken video's van deze bekentenissen terug en noemden het verbazingwekkend dat de mannen daarop definitief zijn veroordeeld. Het weer, volop zon, in het westen soms wat wolken, maxima tussen 22 en 30 graden.